Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Dat betekent dat dan 200 mensen naar een cultuurzaal of naar een culturele voorstelling kunnen gaan. Uiteraard ook nog met respect van de sanitaire maatregelen. Met een mondkapje op en een geldige QR-code mogen Belgen dus weer een zaal in. Eigenlijk zouden bioscopen en theaters tot eind januari dicht moeten blijven, maar dat wordt nu dus teruggedraaid. Nog een bewindspersoon keert niet terug in een volgend kabinet. Gaat om demissionair minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ze vindt het tijd voor nieuw bloed. Eerder lieten ook al drie anderen weten dat ze niet nog een keer minister of staatssecretaris willen zijn. Toch carnaval, maar dan in de zomer. De Brabantse Prinsenbeek verplaatst de carnavalsoptochten en activiteiten naar het weekend van Pinksteren in juni. Dat heeft de organisatie van de optocht besloten in overleg met deelnemers en de gemeente Breda. De vereniging wil niet afwachten of de activiteiten in februari mogen doorgaan en al helemaal niet nog een jaar overslaan. Een zwembad in Hilversum hoeft ouders niet te controleren op QR-codes als ze hun kinderen naar zwemles brengen. De eigenaar kreeg daarvoor eerst een boete, maar stapte naar de rechter. Ik vind maatregelen, hè, daar ben ik voor, ben ik nooit tegen geweest. Afstand houden en uh, schermen tussen, dat soort dingen. de QR-codecontrole vind ik geen maatregel. Daar benadeel je de kinderen mee waarvan de ouders geen QR-code zouden hebben om hun eigen reden. En daar krijgt hij nu voorlopig gelijk in, want de rechter vindt, vindt zwemles een vorm van onderwijs en geen binnensport. Ouders zijn blij. Ik vind het heel fijn om uh, ze zelf aan te kunnen kleden en eh, af te drogen en eh, ze ook nog even te zien zwemmen en de voortgang in de gaten te houden. En als ik dan niet mag had mogen blijven kijken of niet had mogen brengen, dan had ik hem zeker niet het zwembad ingekregen.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 fijne dagen en een voorzitter.